Afgelopen zomer werd er een erg strenge norm ingesteld. Daardoor zijn bouwprojecten stil komen te liggen omdat veel grond die bij die projecten verplaatst moet worden te veel PFAS bevat. Het is de bedoeling dat de huidige norm van 0,1 microgram per kilo grond wordt verruimd... zonder dat het milieu of de volksgezondheid gevaar lopen. De Britse premier Johnson gaat vandaag een nieuwe poging doen om nieuwe verkiezingen af te dwingen. Gisteren werd zijn voorstel om op 12 december naar de stembus te gaan weggestemd. Het plan haalde niet de tweederde meerderheid die nodig was. Door een nieuw wetsvoorstel in te dienen heeft Boris Johnson vandaag een normale meerderheid nodig om vervroegde verkiezingen te kunnen uitschrijven. Gisteren kregen de Britten van de EU uitstel van de brexit. Die zou donderdag ingaan, maar dat is nu uiterlijk 31 januari. Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf vandaag de CO2-uitstoot van alle pakketreizen compenseren. Het bedrijf is daarmee een van de eerste grote reisorganisaties die dat doet. Volgens Sunweb kost de compensatie de klant niks extra's. Niet alleen de uitstoot van de vlucht wordt gecompenseerd... maar ook die van de busreis, de transfer en van de accommodatie. Het jongetje van twee dat vorige week in het zuiden van India in een put viel is dood. Vrijdag was hij aan het spelen toen hij in de put viel. Eerst zat hij vast op 10 meter diepte en later zakte hij verder weg naar 180 meter. Om hem naar boven te halen boorden reddingswerkers een nieuwe put en pompten ze zuurstof naar beneden. Vandaag werd het lichaam van het kind gevonden. Het weer eerst vrij koud en kans op mist. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 11. Morgen na een koude nacht opnieuw zonnig, maar wel fris met 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal.